7 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Rotterdamse 60-plussers in de bijstand hoeven niet langer te solliciteren. Ook hoeven de ouderen niet langer een reïntegratietraject te volgen. Volgens PvdA-wethouder Moti gaat het om zo'n 5400 Rotterdammers. Sommige van hen hebben al meer dan duizend brieven verstuurd. Dat leidt tot duizend afwijzingen en duizend teleurstellingen. En dat werkt niet, zegt wethouder Moti. Leefbaar Rotterdam en de VVD zijn kritisch over het voorstel van het college. De partijen zeggen dat 60-plussers zo worden afgeschreven... en vinden dat schandalig. Een dag na de legalisering van wiet in Canada is het op veel plaatsen in het land al niet meer te krijgen. Er kwamen zoveel Canadezen en toeristen naar de coffeeshops dat de voorraden binnen enkele uren op waren. Sites van gecertificeerde winkels liepen vast en ook daar waren de voorraden in een mum van tijd uitverkocht. Klanten moeten nu waarschijnlijk weken wachten op hun bestelling. Reclame voor cosmetische ingrepen moeten voortaan aan speciale regels voldoen. De branche heeft een code opgesteld met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid. Reclame voor bijvoorbeeld inspuitingen met botox of het gebruik van fillers... mag niet aanzetten tot meer behandelingen dan noodzakelijk. En ook mag er niet gezegd worden, u ziet er gegarandeerd beter uit. En over de risico's van dit soort behandelingen mag geen verkeerde voorstelling van zaken gegeven worden. Naar schatting worden in Nederland jaarlijks 400.000 cosmetische ingrepen gedaan. De Nederlandse volleybalsters zijn er niet in geslaagd de finale van het WK in Japan te halen. Oranje verloor in de halve finales met 3-1 in sets van Servië. Morgen speelt Nederland de wedstrijd om het brons tegen China of Italië. Het weer nog. Vanochtend eerst nog wat mist, maar die lost snel op. Later vandaag regelmatig zon. Het wordt 14 tot 17 graden. In het weekend weinig verandering. Geregeld zon bij 16 graden. De nachten zijn wel koud met kans op vorst aan de grond. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij Almere Haven. 6 kilometer door een kapotte auto. Vertraging ruim 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen Oost 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A208 van Haarlem naar Velzen. Voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Kost je ruim 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.